Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat melden Britse media. Johnson werd een week geleden opgenomen met coronaklachten. Na een paar dagen verslechterde zijn situatie. En hij werd overgeplaatst naar de intensive care. Daar heeft hij drie nachten gelegen. Vanochtend bedankte Johnson zijn verplegers in een verklaring. Hij zei dat ze zijn leven hadden gered. Britse media vermoeden dat Johnson er veel slechter aan toe was... dan door Downing Street naar buiten werd gebracht. Minister Raab van Buitenlandse Zaken neemt voorlopig nog de taken van Johnson waar. De afgelopen dag zijn in Nederland 94 nieuwe coronadoden geregistreerd, meldt het RIVM. Het zijn er minder dan gisteren. Toen kwamen er 132 sterfgevallen bij. Er zijn nu officieel 2737 mensen overleden aan corona. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen steeg de afgelopen 24 uur met 196. Dat is weer iets meer dan gisteren. Toen waren het er 189. In Sint-Jacobi-parochie, dat is in Friesland... hebben jongeren afgelopen nacht twee politiewagens toegetakeld. Agenten hadden een einde gemaakt aan een kampvuurfeest in een bos. Ze hadden de auto's achtergelaten en waren het bos ingelopen... om de groep uit elkaar te halen. Toen ze terugkwamen bleken hun auto's flink beschadigd. Er loopt een onderzoek. Van een aantal van de jongeren is de naam bekend. En op het station in Amersfoort is gisteren een conductrice geslagen en bespuugd. En de dader zei dat hij corona had. De NS-medewerkster was op het perron in een woordenwisseling met de man geraakt... toen hij op haar afkwam en haar in het gezicht spoog en sloeg. De politie heeft hem met een deken over zijn hoofd afgevoerd naar het politiebureau. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Vooral in het zuidoosten is er kleine kans op een bui.